Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het dodental van de natuurbranden in en bij Los Angeles is opgelopen naar 24. De brandweer in de VS heeft nog altijd moeite met het onder controle krijgen van de natuurbranden in het gebied. Er zijn nu nog drie grote brandhaarden. Meer dan 14.000 hulpverleners zijn op dit moment bezig om het vuur te bestrijden. Ook Mexico en Canada hebben brandweerlieden naar de VS gestuurd. Na dit weekend wordt er een nog sterkere wind verwacht in het gebied... die de branden verder kan aanwakkeren. De Duitse radicaalrechtse partij Alternatieven voor Duitsland breekt met de jongerenafdeling. De jongerenpartij staat bekend als extremer dan AFD zelf. Het bestuur wilde eerder al breken met de jonge AFD... maar om dat voor elkaar te krijgen was een overgrote meerderheid nodig op het partijcongres vandaag. De jongere afdeling zal vervangen worden door een nieuwe die Patriotische Jugend moet gaan heten. Oekraïne wil twee Noord-Koreaanse soldaten die het gevangen heeft genomen... ruilen tegen Oekraïense krijgsgevangenen. President Zelensky zegt in een filmpje op X dat de Noord-Koreaanse militairen zijn verhoord in Kiev. Gisteren werden ze opgepakt in de Russische regio Koersk. De twee zeggen dat hen niet verteld is dat ze in de oorlog tegen Oekraïne zouden vechten. Ook krijgen ze de vraag of ze terug willen keren naar Noord-Korea. Eén soldaat zou terug willen, terwijl de ander in Oekraïne zou willen blijven. Een Nederlander heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de zoektocht naar een vermist vliegtuig in Colombia. Het toestel met tien inzittenden verdween afgelopen woensdag van de radar. Door data te analyseren kon de man de exacte locatie vaststellen... en werd duidelijk dat het toestel tegen een berg gevlogen was. Alle inzittenden zijn omgekomen. De man heeft eerder geholpen bij een soortgelijke vermissing van een toestel in Colombia. Toen konden vier kinderen uit de jungle gered worden. Het weer, het is flink koud, het kan 5 graden vriezen en er is kans op mist.